5 uur. Bart met het NWS Journaal. Een groot deel van het kabinet komt om 6 uur vanavond opnieuw bijeen... voor een crisisoverleg over het coronavirus. Of er nieuwe maatregelen worden afgekondigd is nog onduidelijk. Vorige week vergaderde het crisisteam ook over de bestrijding van het virus. In Frankrijk worden alle voetbalwedstrijden tot zeker 15 april zonder publiek gespeeld vanwege corona. Daardoor zijn er ook geen toeschouwers bij de wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal tegen Frankrijk morgen in Valenciennes. Ook de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund... woensdag in Parijs, wordt afgewerkt zonder fans. Het OM verwacht voorlopig geen nieuwe verdachten te vervolgen... in de MH17-rechtszaak dan de drie Russen en Oekraïner die nu terecht staan. Het OM zei op de eerste zittingsdag dat andere verdachten niet zijn geïdentificeerd... zijn overleden of dat er tegen hem te weinig bewijs is advocaat van Oleg Pudatov, een van de vier die wel terecht staan in de zaak... zegt dat haar cliënt onschuldig is. Journalist Alberto Stegeman moet 2000 euro boete betalen... voor het achterlaten van een nepbom op een defensieterrein in Oldebroek in Gelderland. Hij wilde daarmee in 2018 bewijzen dat de beveiliging bij lege basis tekortschiet. Stegeman was aan het werk voor zijn SBS-programma Undercover in Nederland. Volgens de rechter was er geen concrete aanleiding voor Stegeman... om de beveiliging van lege basis aan de kaak te stellen... omdat hij niet genoeg concrete informatie had... om te kunnen spreken van een misstand. Het OM had een taakstraf van 120 uur geëist. Omdat Stegeman als journalist handelde, krijgt hij alleen een boete. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking en ook weer regen. Morgen tot in de middag grijs en nat. Daarna wordt het wat droger. Het is morgen maximaal 12 graden. Vanaf woensdag vrij droog en het blijft zacht. Dit was het NWS Journaal.